12 uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. President Maduro van Venezuela heeft de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. Colombiaanse diplomaten hebben te horen gekregen dat zij binnen 24 uur het land moeten verlaten. De maatregelen zijn het gevolg van de hulp van Colombia aan oppositieleider Guaido. Die heeft in Colombia het zijn gegeven om hulpgoederen naar de grens met Venezuela te sturen. Ook vanuit Brazilië zijn goederen onderweg. Bij rellen aan de Venezolaanse kant van de grens... zijn volgens een arts zeker twee mensen om het leven gekomen. 18 anderen zouden gewond zijn geraakt. Bij lawines in het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol... zijn twee doden gevallen. Zeker vier anderen konden levend onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De slachtoffers waren of piste aan het skiën. Het gebied is ook populair bij Nederlandse wintersporters. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Morgen wordt er weer verder gezocht in het gebied. In Italië zijn als het gevolg van een storm drie mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden twee mannen bedolven onder een muur die omviel door de wind. In een buitenwijk van Rome viel een omgewaaide boom op een rijdende auto. De automobilist overleefde dat niet. In Bari is de bemanning van een Turks vrachtschip gehaald. Het schip was gevaarlijk dicht bij het strand gekomen door de harde wind. En in de Kroatische havenstad Split bereikte de wind snelheden tot 170 km per uur... maar daar bleef het bij materiële schade. Verschillende uitdrukkingen van de Haagse cabaretier Paul van Vliet... worden opgenomen in de dikke vandalen. Het gaat bijvoorbeeld om de zinsnede... te groot voor de poppen, te klein voor de kerels... uit het liedje Meisjes van 13. Verder worden in de nieuwe versie van het woordenboek ook one-liners... als vragen geen vragen en leuke dingen voor de mensen opgenomen. De 83-jarige Paul van Vliet maakte vorig jaar bekend te stoppen met optreden... maar traint eind mei nog één keer op in Antwerpen. Het weer, vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen opnieuw zonnig en ook in de aardweekenden blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot ruim 15 graden.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 My House. The radio show. Only one place I wanna be. Only need the crew plus me. Don't know who we're gonna see. But I heard they play a couple CDs. trust me. All night. eens. crew plus me. All night. All night. I don't stop. I don't stop. I don't stop. I don't stop. I don't stop. I don't i I'm plus me. All night. All night. All night. All night. All night. All night. All night. Cause I only need a crew plus me. All night. UK. Okay. All night. UK. Okay. All night. UK. Okay. All night. UK. Okay. All night. UK. Okay. All night. UK. Okay. All night. All night. Cause I only need my crew plus me. All night. All night. All night. All night. Cause I only need my crew plus me. All night. All night. only need a crew plus me. From Italy to the world, Mr. Cavistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show.